Van de vorig jaar onderschepte heroïne kwam ruim de helft uit Nederland. De meeste hash die in beslag werd genomen was onderweg naar Nederland. De Franse douane nam ruim 66 ton drugs in beslag. Een derde meer dan het jaar daarvoor. De straatwaarde bedroeg een recordbedrag van 321 miljoen euro. De Voedsel- en Warenautoriteit zal voorlopig niet controleren of cafés zonder personeel zich houden aan het rookverbod. Dat schrijft minister Klink aan de Tweede Kamer. Hij wil met de maatregel een einde maken aan de onduidelijkheid die is ontstaan na uitspraken van de gerechtshoven in Den Bosch en in Leeuwarden. Daarin stond dat de wet niet genoeg grondslag biedt voor een rookverbod in cafés zonder personeel. Klink benadrukt dat de controles in horecagelegenheden met personeel wel doorgaan. In Pakistan zijn bij aanvallen van onbemande Amerikaanse vliegtuigjes zeker 28 doden gevallen. Dat zeggen Pakistanse inlichtingendiensten. De toestellen kwamen in actie in Zuid-Waziristan, een regio die aan Afghanistan grenst en waar de Pakistanse Taliban het voor het zeggen hebben. De eerste aanval, voor zonsopgang, was gericht op een trainingskamp van de Taliban. Daarbij zou een Taliban-commandant gewond zijn geraakt. De tweede aanval was een paar uur later. Doelwit was een Taliban-convooi. Het Amerikaanse leger geeft geen commentaar op de acties. Het IMF is iets optimistischer over het herstel van de wereldeconomie. Voor volgend jaar gaat het IMF uit van een groei van 2,5 procent. Dat is 0,6 procentpunt meer dan het instituut een paar maanden geleden voorspelde. De lichte groei is vooral te danken aan overheidsmaatregelen. Wel benadrukt het IMF dat het herstel zwak blijft en dat stimuleringsmaatregelen nodig blijven. Verder verwacht het instituut dat de economie in de Europese landen minder snel aantrakt dan in de Verenigde Staten en Japan.